het strand aan de zee staat een oude zeeman. Op het strand aan de zee staat hij heel alleen. Een blik over zee, maar waar zijn zijn gedachten? Dat weet geen mens, wat is zijn hart? voor altijd leeft. Ai, ai, ai, ai, ai. Zo is een zeemans leven. Ai, ai, ai, ai, ai. Wat is er allemaal gebeurd? Hij denkt terug aan die mooie tijden. Hij is zo oud. Maar nooit meer op zee. Hij droomt van vroeger, ja van vroegere tijden. Met al zijn vrienden naar het hij toe. Was ik nog maar jong en kon nog eenmaal de bar maar ik ben zo oud. Nee, het gaat niet meer. Ai, ai, ai, ai, ai. Het is een ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Wat is er allemaal gebeurd? zo oud en werd nooit meer op zee. Ai, ai, ai, ai, ai. Tussen is een zeemans leven. Ai, ai, ai, ai, ai. Wat is er allemaal gebeurd? Hij denkt terug aan die mooie tijd is zo oud en waart nooit meer op zee. Hij is zo oud en waart nooit meer op zee.